Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Wie alleen Oekraïense vluchtelingen opvangt, discrimineert. Dat zegt het College voor de Rechten van de Mens. Het kabinet kijkt naar de opties om gemeentes alleen Oekraïners op te laten vangen. Daardoor zou er in andere gemeentes meer ruimte zijn voor andere vluchtelingen. Maar dat is tegen de wet, zegt het college. Omdat eh, de situatie van Oekraïense eh, vluchtelingen en andere personen die opvang nodig hebben in wezen hetzelfde is. Zij zitten in dezelfde benarde positie. En op het moment dat een gemeente dan zegt wij helpen wel de ene groep maar de andere groep niet, dan is dat in strijd met het verbod van discriminatie. In onze grondwet staat dat je niet mag discrimineren op basis van afkomst. De prijzen voor je boodschappen, volle tank en energie zijn duurder dan precies een jaar geleden. De inflatie is weer omhoog gegaan, blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS... waar economiecollega Lisa Schallenberg is ingedoken. 11,6 inflatie in juli. En dat betekent dat de prijzen afgelopen afgelopen maand 11,6% hoger waren dan in juli vorig jaar. Wel opvallend, want de afgelopen maanden daalde die juist steeds weer een beetje. De afgelopen maanden lag de inflatie steeds rond de 10% en dat is nu dus weer wat meer. Dat komt vooral door die hogere energieprijzen. er is weer een explosie geweest in een woonwijk in Hoef en Haag, een dorp in Utrecht. Niemand raakte gewond, maar er is wel een hoop schade. Voor de zekerheid zijn twee straten ontruimd. Begin deze maand was er iets verderop in de wijk ook al een explosie bij een huis... maar de politie weet nog niet of het iets met elkaar te maken heeft. En de een heeft een leuke poef of vaas in zijn woonkamer staan. Bij de ander staat een skelet van een gorgosaurus. Zo'n dinoskelet is namelijk verkocht op een veiling. Recently the market for dinosaurs, it seems so funny to say this, the market's really hot for dinosaurs. This is the rarest. De Gorgosaurus leek een beetje op de T-Rex, maar was wel iets kleiner. Het skelet werd een paar jaar geleden opgegraven in de VS... en wie hem nu op die veiling heeft gekocht, is niet duidelijk. Wel weten we dat er dik 6 miljoen dollar voor is afgetikt. Het weer nog een beetje van alles wat. Er zijn wolken, maar ook zon. En op sommige plekken kan er een buitje vallen. Het wordt een graad of 23.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 Like I'm stuck in I? tell myself I'm gonna Giving you everything I got Don't know how you control my thoughts Even when I'm alone Cause it only takes one thing It only takes one drink at a party Only takes one call for me to believe that you're sorry It's like I'm stuck in a loop Summer. FM. ZFM Zandvoort. ZFM Zandvoort. 106.9 FM. rogando perdón si lloras con los ojos secos y hablando de ella. Ay, amor, me duele tanto, me duele tanto que te fuera sin decir a dónde. hay. con ese guaso y nos decimos adiós.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 Por eso un día no encuentro sin de nada, lo mismo ya callé, lo pienso en ti bambolea, bambolea, porque mi vida yo la prefiero vivir así. red hair sticker on a Cadillac A little voice inside my head said Don't look back, you can never look back I thought I knew what love was Come on.